Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft parlementariërs opgeroepen tot kalmte... na de rellen eerder deze week rond de Tempelberg. Hij deed dat op aandringen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... en van Jordanië, dat schrijft de krant Haaretz. Een minister van Netanyahu's regering had juist kritiek geuit op Jordanië. Religieuze autoriteiten van dat land besturen de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg samen met de Palestijnen. Zij zijn bang dat Israël zijn macht op de Tempelberg wil vergroten. Over en weer werd gewaarschuwd de vrede niet op het spel te zetten. Het grootste deel van Bangladesh heeft een dag zonder stroom gezeten nadat een hoogspanningslijn vanuit India het begaf. Dat leidde tot opeenvolgende problemen in het elektriciteitsnet van het land. Lokale centrales en verdeelstations vielen uit. In de hoofdstad Dhaka, met 10 miljoen inwoners, was het de hele avond donker. Rond 1 uur lokale tijd kwam de stroom weer terug. Ziekenhuizen en de luchtvaart hebben geen problemen gehad dankzij noodaggregaten, maar veel kleinere bedrijven moesten de deuren noodgedwongen sluiten. In Oekraïne zijn vandaag opnieuw verkiezingen. Vorige week waren het parlementsverkiezingen die waren uitgeschreven door de regering in Kiev. Vandaag houden de rebellen in het oosten van het land hun eigen stembusstrijd. In Donetsk, de machtsbasis van de separatisten, en Lugansk kunnen de mensen hun leiders kiezen. De aparte verkiezingen maken nog maar weer eens duidelijk hoe verdeeld het land is. Rusland, dat de separatisten steunt, heeft gezegd de uitkomst van de stembusstrijd van vandaag te zullen herkennen. De Oekraïense regering en westerse landen noemen de verkiezingen juist illegaal en zullen zich niks gelegen laten liggen aan de uitkomst. De piloot die om het leven kwam bij de crash van het Virgin Galactic Spaceship 2 had veel ervaring. Het is de 39-jarige Michael Ellsbury, zegt de politie. Het was zijn negende vlucht als co-piloot. Zijn lichaam werd in het wrak van het toestel aangetroffen. Het weer. Vannacht trekken er wat wolkenvelden over het land... waaruit plaatselijk ook nog wat lichte regen kan vallen.